geen mensen krijgen voor 1500 vacatures... Alleen al bij de vestiging in de buurt van Nuremberg staan 700 banen open. Er is vooral vraag naar hoogopgeleide mensen zoals ingenieurs en wetenschappelijke onderzoekers. De bestuursvoorzitter van Siemens zegt dat er voor jonge mensen met een goede opleiding enorme kansen liggen. Niet alleen bij Siemens, maar ook bij andere concerns in Duitsland. De Nederlandse bank heeft de herstelplannen van een kleine groep pensioenfondsen afgewezen. Onder meer dat van Nutreco. Om hoeveel fondsen het precies gaat wil DNB niet zeggen. Totaal moesten 340 pensioenfondsen voor 1 april een herstelplan indienen. Veel fondsen zijn door de financiële crisis in de problemen gekomen. Voor 1 juli zou DNB met een oordeel komen, maar de toezichthouder is nog met ongeveer 50 pensioenfondsen in gesprek. Hun herstelplan is tot nu toe onvoldoende. De plannen van de grote pensioenfondsen ABP en Zorg en Welzijn zijn al wel goedgekeurd. Voor het eerst is een Oost-Europeaan gekozen tot voorzitter van het Europees Parlement. De Pool Jerzy Buzek kreeg 555 van de 644 stemmen. Er was maar één tegenkandidaat, de uiterst linkse Eva Britt Svensson uit Zweden. Buzek was, in, vast van 1997 tot en met 2001 premier van Polen. In de jaren 80 was hij actief voor de Poolse vakbeweging Solidarność... En, en die een cruciale rol speelde bij de val van het communisme in Oost-Europa. Buzek zei voor het Europees Parlement dat zijn uitverkiezing een eerbetoon is aan de miljoenen mensen die zich tegen het communisme hebben verzet. In Limoges zijn een uur geleden de 171 overgebleven toerrenners zonder oortjes van start gegaan voor de tiende etappe. De renners kunnen nu alleen met hun ploegleider praten als hij in zijn auto naast de wielrenner gaat rijden. Veel ploegleiders vinden dat onverantwoord. Er was rekening gehouden met protestacties in het peloton, maar tot dusver wordt er normaal gereden door de renners. Het weer zon, stapelwolken hier en daar een regen- of onweersbui. Maximum temperatuur ligt tussen 21 graden op de Waddeneilanden en 26 graden in Limburg.